en op de A27 richting Breda waaide het dak van een vrachtwagen. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is dicht voor vrachtwagens... en voor auto's met aanhangers. Schiphol schrapt vanochtend vanwege de harde wind meer dan 70 vluchten. Gezinnen met jonge kinderen verspillen het meeste voedsel, blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. De afgelopen jaren is de verspilling wellicht afgenomen. In 2010 werd per persoon jaarlijks 48 kilo etensresten weggegooid. In 2016 was het 41 kilo. Het voedingscentrum, de Universiteit Wageningen en een aantal supermarkten en een grote restaurantketen vinden dat het beter kan en starten een campagne. Volgens een voedselspecialist van de Rabobank gooit een gezin per maand voor 50 euro aan eten weg zoals te veel gekookte rijst en pasta. Op de bezette westelijke Jordaanover is een auto ingereden op een groep Israëlische militairen. Twee van hen zijn daarbij gewond geraakt. Volgens Israëlische media verkeert één militair in kritieke toestand. De auto werd meteen beschoten. Van de drie inzittenden werden er twee gedood. Israël spreekt op Twitter van een aanval door terroristen. Van alle statenleden in Nederland waren de leden van Provinciale Staten in Limburg de afgelopen periode het minst bij vergaderingen, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Ook vier jaar geleden waren zij het meest afwezig. Bij de staten van Noord-Brabant en Gelderland was het verzuim het laagst. Het verzuim is landelijk gedaald ten opzichte van de vorige periode. Dat was gemiddeld 5,4 procent en is nu net onder de 5 procent. Het weer vanochtend nog erg onstuimig en buiig. De wind is vrij krachtig tot stormachtig met flinke windstoten. Vanmiddag rustiger en minder buien. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is heel langzaam aan het oplossen, maar dat gaat nog niet overal van harte. Zo heeft het verkeer op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch last van modder op de weg... tussen Breukelen en Utrecht... Dat veroorzaakt daar een kwartier vertraging. Zo is bij knooppunt Oude Rijn ook de, de parallelrijbaan dicht. Je kunt er daar wel langs via de hoofdrijbaan. Ook nog file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-dorp 12 kilometer en ruim 20 minuten vertraging. Op de A7 van Horen naar Zaandam een kwartier oponthoud... tussen afrit Avenhoorn en Purmerend. En een half uur oponthoud nog op de A27 Almere richting Utrecht. Daar sta je nog vast tussen Almere Hout en Eemnes. En er is een ongeluk gebeurd op de A44 van Den Haag naar Amsterdam.